Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is in Genève. Daar bespreken delegaties van de VS, Oekraïne en EU-landen... het 28-puntenplan van president Trump voor een einde aan de oorlog met Rusland. Oekraïne is het niet eens met dat plan... omdat er onder meer in staat dat het land de bezette Donbass moet afstaan aan Rusland. De Oekraïense president Zelensky kondigde gisteren aan dat hij met een alternatief plan zou komen. Wat daarin staat is nog niet bekend. Rusland is opnieuw niet aanwezig bij de gesprekken in Genève. Defensie heeft gisteravond opnieuw drones gezien boven luchtmachtbasis Volkel. Na de waarnemingen zijn zogenoemde contra-drone-middelen ingezet... om de onbemande vliegtuigjes weg te sturen. Het is niet bekend welke middelen dat zijn. Het is de derde keer dit weekend dat er drones boven vliegveld Eindhoven en boven Volkel zijn gesignaleerd. Defensie zegt niet te weten om wat voor drones het ging of wie ze bestuurden. Staatssecretaris Tuinman van Defensie zei dat het ging om gewone drones... die je bij een elektronicazaak kunt kopen. Honderden ouders delen online persoonlijke gegevens en foto's van hun kinderen... vanwege een winactie van speelgoedwinkel Intertoys, blijkt uit onderzoek van Omroep West. Bij de actie zijn Sinterklaas cadeaus te winnen. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het onverstandig is om de contactgegevens en beelden te verspreiden. Intertoys zegt dat het niet wil stimuleren dat ouders gegevens en foto's van hun kind delen. En dat hoeft ook niet, dat hoeft ook niet om aan de actie te kunnen meedoen. Het tv-programma Even tot hier heeft de nieuwe borden weer weggehaald... die het had geplaatst bij de militaire begraafplaats in Margraten. Daarop stond informatie over zwarte militairen die meevochten in de Tweede Wereldoorlog. De VS zou soortgelijke panelen eerder hebben verwijderd... in verband met het antidiversiteitsbeleid van president Trump. Dan nog het weer. Een gebied met neerslag trekt van zuidwest naar noordoost. Op de meeste plaatsen valt regen, maar in het oosten en noordoosten kan ook een paar centimeter sneeuw vallen.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 You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.